Hoeveel daders er zijn is niet bekend. Vanwege de brand in de wijk Kanalen-eiland... moesten vier mensen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. In Rotterdam hebben meer dan duizend mensen meegelopen in een stille tocht... om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen door mannen. In een maand tijd zijn in Rotterdam drie vrouwen om het leven gebracht. Eind november een vrouw van 29, twee weken daarna een Amerikaanse studente en vorige week werd de 16-jarige Humaira bij haar school doodgeschoten. De stille tocht begon op het plein bij de school van Humaira... en eindigde bij het stadhuis, waar burgemeester Abu Taleb mensen sprak. De politie heeft vanochtend vier terreurverdachten in Rotterdam opgepakt... en vanmiddag nog eentje in de Duitse stad Mainz. Het is niet duidelijk of de vijfde verdachte op de vlucht was. Zeker één verdachte is een Syriër met een verblijfsvergunning. Een paar dagen geleden kreeg de politie een aanwijzing... dat de mannen mogelijk iets van plan waren. Steeds meer Belgen kopen hun vuurwerk in Nederland... omdat de regels in België in 2017 zijn aangescherpt... De Belgische brandweer waarschuwt zelfs voor zwaar en gevaarlijk Nederlands vuurwerk. En dan vooral voor grote vuurwerkdozen waar meerdere lichtkogels tegelijk uitkomen. Die dozen zijn verboden in België. Op de luchthaven van Hannover konden ruim vier uur lang geen vliegtuigen landen of vertrekken vanwege een incident. Het vliegverkeer werd aan het eind van de middag stilgelegd nadat een man met zijn auto door een hek van de luchthaven was gereden. Hij was onder invloed van drugs. Zijn motief is niet bekend. Het weer, het wordt geleidelijk overal droog en het koelt af tot een graad of 6. Morgen bewolkt ongeveer 8 graden en in het zuiden wat motregen. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog en kan het in het zuidoosten mistig worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu.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 rồi. wenst jullie allemaal fijne dagen.